Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland trekt 2 miljoen euro uit voor hulp aan Libië... heeft minister Koenders bekendgemaakt. Hij is op bezoek in het Noord-Afrikaanse land. Het geld gaat in een internationaal investeringsfonds... dat zich richt op de wederopbouw... zoals verbeteren van de infrastructuur en watervoorziening. Ook wordt het geld gebruikt om een verzoeningsproces in Libië op gang te brengen. Bijna alle gemeenten houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. Vorig jaar is zeker 310 miljoen euro op de plank blijven liggen. Dat blijkt uit berekeningen van de NOS en vakblad Binnenlands Bestuur. Het is geld dat gemeenten kregen voor onder meer woningaanpassingen, begeleiding of huishoudelijke hulp. Sinds vorig jaar mogen gemeenten zelf het geld uitgeven. In Dordrecht is een man op straat doodgeschoten. Omstanders zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord. Een paar uur later werden drie verdachten opgepakt in Brabant. Waar precies wil de politie nog niet zeggen. De straat in Dordrecht is nog altijd afgezet. Zes dagen na het instorten van een flat in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... zijn vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Onder hen een acht maanden zwangere vrouw. Vrijdag stortte het gebouw van zeven etages in als gevolg van overstromingen na hevige regenval. Het dodental staat nu op 36. 70 mensen worden nog vermist. En in Apeldoorn is de ploegenpresentatie van de Giro d'Italia bezig. Alle ploegen en wielrenners komen voorbij op het podium. De Giro begint morgen. Tom Dumoulin start rond kwart voor vijf middags in de tijdrit. Een van zijn grootste concurrenten, de Zwitser Fabian Cancellara... start als één na laatste rond vijf uur. Cancellara liet vanmiddag nog op Twitter weten dat hij ziek in bed ligt. Het weer, veel zon en temperaturen tussen de 17 en 20 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 8.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 We saying oh we are, oh, we are, oh, we are. Oh. You are now now rocking with Will I Am in. ritme van Zandvoort. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest.